Goedemorgen, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Carnaval is gisteren en vannacht gezellig verlopen in Breda en Tilburg, zegt de politie. Ze hebben wel wat mensen opgepakt voor onder meer mishandelingen en beledigen van agenten. Maar er waren geen grote incidenten. De politiewoordvoerder van Limburg zei dat daar ook geen bijzonderheden waren. Carnaval is gisteren begonnen en duurt nog tot en met dinsdag. Gisteravond zijn opnieuw Nederlandse reddingswerkers teruggekeerd uit het aardbevingsgebied in Turkije. Ze werden op Schiphol verwelkomd door familie en Turken en Syriërs die in Nederland wonen. Af veel emotie. Veel emotie. Dit is, dit is leuk. Alleen als je kijkt wat je in Turkije achterlaat, dat is niet best. Dat is echt niet best. Hè? Ja, zak, de Turkse regering roept vastgoedeigenaren op om onderdak te bieden aan slachtoffers van de aardbevingen. Ze kunnen hun leegstaande appartementen en huizen via een speciale website aanbieden. De vicepresident waarschuwt dat als de overheid, of eh, als mensen te hoge huurprijzen vragen aan slachtoffers, de overheid hard zal ingrijpen. In Frankrijk beginnen drie milieuorganisaties een rechtszaak tegen de voedselmultinational Danone. Ken je misschien wel van de bakjes yoghurt of de flessen Evianwater. Het bedrijf zou te weinig doen om hun plastic gebruik een beetje af te remmen, zeggen de milieuclubs. En dus stappen ze naar de rechter, omdat er in Frankrijk een wet is die zegt dat grote bedrijven hun best moeten doen voor het milieu. Ondertussen liggen de stranden vol met plastic afval en dat is een probleem, ziet onze correspondent Frank Renaud. Er liggen hier dus echt overal witte plastic korreltjes, heel erg klein. Vogels en vissen denken dat ze die korrels kunnen opeten, maar ze kunnen er dood aan gaan. Notre alimentaire, parce que nous ensuite on va manger poisson. En als wij vis eten, ja, dan kunnen wij dat plastic dat de vis heeft gegeten dus ook binnenkrijgen. Danone zegt zelf dat ze volop bezig zijn met recyclen. Krijg nog het weer. In het noorden is het vrijwel droog. Elders in het land valt af en toe regen. Vanmiddag wordt het op meer plekken droog. In het westen schijnt ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 9 graden. Morgen wordt ook een grijze dag bij dan graad of 12.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 terug bij het tweede uur van ZFM Jazz Planet Earth, aflevering 2 Wildlife. We slingeren ons nu een eh, weg diep door het paradijs der wilde dieren, de Jungle Brava. Met wederom de, eh, de meest slepende klanken van het orkest van Lex Baxter. Met uh, Ples Johnson opnieuw op sax. Daar begonnen we dus mee. Maar laten we geen tijd verliezen, we gaan snel verder. of you. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk and laid him by the fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night soon as she arrived, she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried hadn't brought you in by now, you might have died. She stroked his pretty skin again and kissed and held him tight. Instead of saying thanks, the snake gave her a vicious bite. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. cried the woman. And you bitten me, but why? You know your bite is poisonous and now I'm gonna die. Oh, shut up, silly woman, said the reptile with a grin. You knew darn well I was a snake before you took me in. Take me in, gentle woman, take me in for heaven's sake. the snake. Take me in, tender woman, the snake. Er is geen paradijs. Of je komt wel weer een slang tegen, zul je net zien, ook op onze trip. De Argentijnse pianist Lalo Schifrin... begeleid door eh, leden van de band van Dizzy Gillespie... in Snake Dance, een nummertje uit de eh, 1962... met op fluit eh, Leo Wright. En dat werd gevolgd door eh, Oscar Brown's The Snake. Je moet zeker geen slang aan je boezem koesteren. Zoveel kunnen we wel opmaken uit zijn woorden. Oscar Brown Jr., een van de meest eh, spraakmakende songwriters, vocalist in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw. Eh, want ook al ben je aardig en goed van vertrouwen uiteindelijk zul je het brouwen. Eh, het lied eh, was trouwens eh, een aantal jaren geleden volop in het nieuws in Amerika... toen een Amerikaanse stroper genaamd Donald Trump... de lyrics van het lied tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016... meermaals aanhaalde om de illegale immigratie aan de zuidelijke grens... van de Verenigde Staten aan de kaak te stellen. En dan zouden de immigranten natuurlijk de slangen zijn in Trumps versie. Eh, ondanks eh, hevige protesten van de kinderen van Brown... die eh, langdurig actief was geweest in de Civil Rights Movement... die Oscar Brown Jr. bleef die Trump de snake nog tot 2021 regelmatig citeren. maar goed, laten we maar snel deze Amerikaanse slangenkuil achter ons laten. Mm. Thank you. dreven eerst af naar de swamps... en moesten uitkijken voor de spetterende kaaimannen. Alligator Boogaloo. Eh, oorspronkelijk van Lou Donaldson, maar hier een uitvoering van saxofoniste Doug Webb. Met eh, op orgel eh, Brian Charette en op drums Rudy Royston. Ehm, en daarna keerden we terug naar de mainstream en deinde mee met de, de Eager Beaver. De noeste arbeider, eh, Ed of Willem Bever, zoals je wil. Het muziekstuk van eh, de bekende orkestleider Stan Kenton uit de 1956. Met, ik geloof daar, op eh, trompet onder meer Maynard Ferguson en ook Pete Condoli. Kenton in Hi-Fi, dat is het album waar dat Eager Beaver opstaat. ZFM Jazz. is mine. Now, Tree Monk is sitting in a coconut tree, discussing things as they are said to be. Said one to the other. Now listen, you two. There's a certain rumor that can't be true. You know he That man descended from our noble race. The very idea is a big disgrace. No monkey ever deserted his wife. Starve a baby and rain her life. The monkey speak his mind. And you never know a mother monk to leave her babies with others to bunk. Abuse. Pass them on from one to another till they scarcely knew who was their mother. Confused. Yeah. speaks his mind. And another thing you never see a monkey build a fence around a coconut tree. Possession, my friend. And let other coconuts go to waste. Forbidding all the other monkeys to come and taste. What if I put a fence around this tree? Starvation would force you to steal from me. Yeah. The monkey speaks his mind. Here's another thing a monkey won't do. Go out at night and get on a snoop use a gun, a club or a knife to take another monkey's life. Yeah, man descended the worthless bone, but brothers from us, he did not come. Yeah, the monkey speaks his mind. luisteraars van ZFM Jazz treffen het ook in het eh, tweede uur. We vallen immers eh, midden in een eh, babbel tussen, of we vielen midden in een babbel tussen een trio apen. Die zich hoogelijk verbaasden over het feit dat de mensen denken van de apen af te stammen. Dat lijkt de apen vanwege het bizarre gedrag van de mensen ongeluk. En Dr. John was natuurlijk onze monkey whisperer met op het trompet Nicholas een eh, oud nummertje, The Monkey, van Dave Bartolomeo. Die werkte veel met de eh, Fats eh, Domino. En dat werd gevolgd. Ja, we kwamen bijna terecht in een soort van futuristische setting... waar slimme apen plots uh, weet je wel, de, de, de, dienst uitmaken. Mensen zijn ondergeschikt aan die superintelligente gorilla's en chimpansees... in Planet of the Apes... Eh, en Lalo Schifrin, die Argentijnse componist, pianist... die maakte voor de Amerikaanse tv-serie uh, uh, de filmscore. en dat hoorde je de Ape Shuffle. Gebaseerd trouwens de Planet of the Apes op een boek uit de jaren 60... dat in verschillende filmversies werd gegoten. De Ape Shuffle hoorde je dus. ZFM Jazz. De realiteit is eh, helaas wat eh, weerbarstiger. De meeste magische mensaap, de orang-oetang, orang wordt immers met eh, uitsterven bedreigd. Save the Orangutan. Van de hand van de talentvolle Spaanse trompetiste Andrea Motis. Dat eh, hoorde je net. En eh, daarbij werd ze onder meer bijgestaan door Joel Frame op tenorsax. En Warren Wolf zit daar ook nog bij in die band van haar op de plaat Emotional Dance. En het nummertje dus Save the Orangutan uit 2000. 17. Maar goed, misschien, eh, ik als Mr. Brightside... zie soms misschien wat te veel beren op de weg hier bij ZFM. Dus laten we weer onze trip voortzetten. Die was eerst los inderdaad bij organist Melvin Ryan en zijn eh, kwartet. <clears throat> zijn kwartet met eh, Joshua Redman eh, op sax en Peter Bernstein op gitaar. Tune uh, heette dat het eerste nummertje wat je hoorde uit 1993. Bos Organ heet het album. Dat was eigenlijk een beetje een comeback album van die Melvin Ryan. Die werkte in de jaren 50, 60 volgens mij. Vooral met Westman eh, West Montgomery, de gitarist. Verdween een beetje in de vergetelheid, maar kwam toen weer terug. Eh, op het eh, Crisscross label uit eh, Nederland. En dat werd gevolgd. Uh, ja, het welbekende El Condor Pasa. oorspronkelijk een volks, volkszong uit Peru, meen ik. en dat werd natuurlijk een hit in de versie van Simon en Garfunkel. Ehm, die lyrics bij verzonnen If I Could. En wij hoorden de, de coverversie ehm, van saxofonist Paul Desmond. Die eh, pikte ook weer zijn graantje mee van het succes van dit eh, illustre popduo. En ehm, Paul Desmonds uitvoering van El Conde Passa is te vinden op plek 1822 in onze ZFM Jazz Top 2023 cover-up jazzy covers van nummers uit het nationale Top 2000 de NPO Top 2000 van afgelopen jaar. ZFM Jazz. is in de finale trans met zijn Jungle Soul. Bijgestaan door Peter Bernstein eh, op gitaar. En ja, helaas moeten we ontwaken door onze droomtrip. Onze tocht door het Rijk der Dieren zit erop. En eh, je hoorde net nog de Yellow, eh, Jackets met uh, Wildlife, heet het nummer. Um, alle nummers, de playlist komt weer op mijn blog te staan. Mijngroeven.nl en op de Facebookpage van ZFM Jazz. Ehm, volgende week zit hier uh, Auko, dus vergeet dan ook niet om in te schakelen. ZFM Jazz was het.